uur. Krol met het NOS Journaal. In Amsterdam heeft ruim 40.000 euro opgeleverd. Daarmee krijgen ruim 2000 kinderen onder meer een prentenwoordenboek met Nederlandse woorden. Op het boekenbenefiet traden diverse schrijvers en muzikanten op om geld op te halen. Onder andere Ruben Nicolai, Connie Palmen en Christine Otten werkten mee aan de avond. Rotterdam trekt 900.000 euro uit om de wijk Beverwaard te verbeteren. De gemeente wil de wijk daarmee compenseren voor de komst van een asielzoekerscentrum. Bewoners kwamen in oktober in opstand tegen het plan voor een tijdelijk AZC voor 600 vluchtelingen. Veel bewoners vonden dat hun wijk al genoeg problemen had om ook nog eens ruimte te bieden aan vluchtelingen. Met het geld wordt nu een buurtcentrum opgeknapt, komt er meer toezicht op straat en wordt de wijk vaker schoongemaakt. Het AZC in Beverwijkwaard wordt dit voorjaar geopend. Het aantal organisaties en particulieren dat zich heeft uitgesproken voor een verbod op consumentenvuurwerk is hard gegroeid. Halverwege december publiceren 18 organisaties een manifest tegen consumentenvuurwerk. Inmiddels is dat ondertekend door 680 organisaties en 27.000 particulieren. Zij vinden dat er met de jaarwisseling alleen nog professionele vuurwerkshows moeten worden gehouden. De regeringspartijen VVD en PvdA zijn het eens geworden over het persoonsgebonden budget. Ze zullen in de wet geen extra eisen opnemen voor de zorgverzekeraars, zoals de PvdA wel wilde. Volgens de partij wijzen verzekeraars nu te vaak een verzoek voor een PGB af. Met een PGB kunnen gehandicapten zelf hun zorg regelen. Afgesproken is, zoals de VVD wilde, dat er later aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld. Het weer, opklaringen, maar ook nog kans op wat natte sneeuw. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 2 graden.